Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op een universiteit in Los Angeles in Amerika zijn gevechten uitgebroken tussen pro-Palestijnse studenten en tegendemonstranten. Die laatste groep kwamen de campus op en probeerden daar barricaden omver te trekken, vertelt deze Amerikaanse verslaggever. We're continuing to see, you know, fistfight after fistfight. Uh, pretty continuous now for the better part of the last 15 minutes. It just is escalating by the second here. Nothing, nothing about this indicates things are going to simmer down here. Uh, eh, you know, at least eerder liep een demonstratie van studenten in New York ook al uit de hand. Daar zijn agenten de campus van de Columbia University opgegaan om demonstranten op te pakken. In China zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen toen een stuk snelweg instortte. Het gebeurde in een provincie in het zuiden van dat land. Daar is de afgelopen dagen extreem veel regen gevallen. of het instorten van die snelweg daar iets mee te maken heeft is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de boekmakers rond het Songfestival weinig vertrouwen hebben in de live act van Joost Klein. Gisteren was de eerste repetitie in Malmö en zagen we dat hij onder meer op het podium staat met iemand in een groot vogelpak en videobeelden heeft met curryworsten erin. En de boekenmakers die vonden er blijkbaar weinig aan, want ze voorspelden een tijd lang dat Joost volgende week derde zou worden. En na de repetitie is hij een plekje gedaald, vierde dus. En de buitenbaden zijn weer open. Ja, dus je kan eh, als je wil een baantje trekken in het zonnetje. Deze verslaggever van NTV Utrecht is bij een buitenbad in Utrecht en is helemaal van slag. Schoolslag, ja, schoolslag. rugslag, komt een mevrouw aan hier met schoolslag hier richting eh, de verslaggever. Dag mevrouw. Het ziet er schitterend uit, zoals u als een vis, als het ware, door het water gaat. <laughs> Ja, ja zo voel ik me ook. Ja. En eh, ja, het is goud natuurlijk dat het kan hier. Ja, heerlijk. En de timing is ook prima, want het wordt vandaag prachtig zwemweer. Het weer dan nog inderdaad later vandaag in het zuiden wel kans op buien met mogelijk onweer.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 Een hagelbui, dat is je deel. Dan krijg je meteen een hagelbui over je heen. En dan weet je gewoon, we zijn weer in Nederland. En ik ben weer in de studio. In Zandvoort aan de Tolweg. Rechtstreeks met Lunchroom. Ik ga door met I Still Haven't Found What I Found. I've climbed. was een uitvoering van de Celtic Thunder. Eh, houdt u van lezen? Lijkt het u leuk om met anderen over lezenboek te praten? Dan is een leeskring misschien iets voor u. De Leeskring aan Zee regelt in samenwerking met de bibliotheek een koffer. Hierin zit het, de lezenboek en achtergrondinformatie over de schrijver. Alle deelnemers lezen het boek en bespreken dit onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar. De schrijvers en het te bespreken boek worden ook jaarlijks met elkaar uitgezocht. Wilt u deelnemen aan de leeskring? Neem dan contact op met de balie van de blauwe tram. En dat kunt u het volgende doen. Dan gaat u bellen 3040700. 3040700. En dan neemt u keuze 1. En we gaan door met Bruce Springsteen. Born in the USA. Zijn we allemaal wakker? Wat een herrie, hè? Ongelooflijk. Maar wel een leuk plaatje. Goed, ik ga door met wat rustigers. Greenfield en Cook. Only Lies. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. just look at me and let me down Vandaag een ode aan een Nederlandse zanger. Rob de Nijs, geboren in 1942, is een Nederlandse zanger die ook enkele malen geacteerd heeft. In 1960 begon de loopbaan van Rob. Hij zat toen op een cabaretschool waar hij ging zingen bij de Apron Strings. Deze band waren op zoek naar een zanger. Op 15 oktober 1960 behaalden ze de eerste plaats op een talentenjacht van Polydor. In 1962 ging de band uit elkaar. Rob en zijn broer Bert begonnen samen Rob de Nijs en de Lords. In 1976 werd bij het NIPO uitgeroepen tot populairste zanger van Nederland. In 1980 leerde Rob de Nijs Belinda Meulendijk kennen. Zij schreef veel van zijn teksten. In 1982 vierde Rob de Nijs zijn 20-jarige artiestenjubileum... met een concert in Utrecht-Vredenburg. Op 17 september liet hij weten in de daaropvolgend jaar te zullen stoppen met optredens. Omdat bij hem de ziekte van Parkinson was vastgesteld. Op 6 november 2020 verscheen het afscheidsalbum Het is mooi geweest. In mei 2023 werd bekendgemaakt dat Joop van de Ende... in samenwerking met Rob en Jet de Nijs... werkte aan een musical over het leven van Rob de Nijs. De musical staat gepland in 2025. Hier zijn volgens Ritme van de regen, Open einde en Het werd zomer. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid die regen zegt we waren zo gelukkig samen Maar nu is dat verleden tijd De regen valt bij stromen, het is een trieste dag Want je liet me staan alleen Ik ken nu de betekenis van tegenslag Omdat je met mijn hart verdween Kom vertel me regen wat je doet Zeg maak je tussen ons een beetje goed Ik heb niks aan een ander want ik hou alleen maar van haar De regen valt bij stromen, is een trieste dag Want je liet me staan alleen Ik ken nu de betekenis van tegenslag Omdat je met mijn hart verdween wat ik voel. Maak haar hartje vurig, want ze is zo cool. Vraag beste regen aan de zon, hoe of je dat doet. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Het ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt, we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd luister naar die regenbui. Pera, oh, oh, luister, luister, luister naar die regenbui. oh, in één. geleerd te leven met jouw dood.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 als jij het Want ik hou zo van jou. Drie in één. zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde vragen. Kom dichter bij me. Ik was zestien en jij was acht en van de liefde wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. En het was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen langs het strand. En als een jongen buiten denk je... het werd zomer. En wordt het maar zomer, want dat verdienen we wel, denk ik nu. Ik ga door met Sade, Smooth Operator. ja, lekker wegzwijmelen met de zwoele stem van Sade. Voel je vrij, gratis stoppen met roken en leefstijltraining. Denk je erover na om te stoppen met roken? Altijd positief natuurlijk. Schrijf je dan snel in voor deze training. thema bijeenkomsten en u kunt op elk moment instromen. Informatie en inschrijven Marion Schouten, m.schouten, at of u belt met telefoonnummer 06 412 75228.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 Never had you on my mind. I kissed you. Oh yeah, things have really changed since I kissed you. Uh huh. My life's not the same now that I kissed you. Oh yeah. I kissed you. Oh yeah, you don't realize what you do to me, and I didn't realize what a kiss could. be. kissed you. Oh yeah, you don't realize what you do to me, and I didn't realize what a kiss. I kissed ya. Oh yeah, I kissed ya. Uh huh, I kissed ya. Oh yeah. Remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember De Commodores is een Amerikaanse soul- en funkgroep die vooral in de jaren 70 en 80 succesvol was. De groep scoorde haar grootste hit met Night Shift, Easy, Three Times a Lady en Ceylon. Wereldwijd werden meer dan 75 miljoen platen verkocht. De Commodores werd in 1968 opgericht door een groep studenten uit Tuskegee in Alabama. De uiteindelijke bezetting was Lionel Richie, natuurlijk een bekende, Thomas McClary, William Williams, William King, Ronald Lee Pett en William Orange. Aanvankelijk noemden ze zich de Jays. Maar omdat dat te veel leed op de OJ's... werd er gekozen voor de Commodores... nadat William King een woordenboek opensloeg. Hier zijn de Commodores met nightshift. Jouw verhaal, mijn verhaal. Een wekelijkse bijeenkomst gevuld met aandacht voor elkaar. Plezier en verbinding. Luisteren naar elkaars verhalen en echt de ruimte krijgen om je verhaal te delen. Opgeven kan je via de balie 5740330. En de locatie is pluspunt Zandvoort Noord. Voor meer informatie zie onze website. Ik ga door met de Tumbleweeds, Southern Queen.